Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een coronageval bij de Oranje Vrouwen. Nu is het spits Vivianne Miedema die positief is getest. Zondag gebeurde dat ook al met middenvelder Jackie Groene. En dit nieuws komt hard aan bij de Oranje Vrouwen, zegt commentator Jeroen Elshoff. Het is altijd vervelend als er een speelster positief is, maar als het Miedema is, na Groene, de twee beste van de vorige wedstrijd, dan komt dat natuurlijk als een klap aan. En dat ze zich toch afvragen van ja, waar gaat dit eindigen? Zoals we met z'n allen met corona vaak toch voelen als er ergens in een groep een eh, geval uitbreekt... Dan, dan heb je toch zoiets van, ja, blijft het hierbij of zal het verder gaan? En die onzekerheid die hangt natuurlijk gewoon boven deze groep. En er komt nog bij dat twee andere teamgenoten een blessure op hebben gelopen. Morgen speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK al. Dat is tegen Portugal. Luchtvaartmaatschappij Iceland Air is klaar met de problemen op Schiphol. De bagageafhandeling daar loopt al weken helemaal vast. De IJslanders vliegen ook op Schiphol, maar nemen nu vanaf elke keer twee eigen bagagemedewerkers mee. Die gaan helpen met laden en lossen, zodat passagiers geen last van de chaos hebben. Minister Schouten voor Armoedebestrijding heeft een actieplan van 47 punten opgezet om armoede in Nederland te halveren. De plannen zijn bijvoorbeeld het verlagen van huren, beter onderwijs over geld en tandartsen toegankelijker maken. Komend weekend staat de Achterhoek weer op zijn kop, want het is Zwarte Cross. Het festival draait nog steeds voor een groot deel om crossmotoren. En dat inspireert mensen om zelf op de motor te stappen, zien crossverenigingen in de regio. Er zijn eh, vooral de laatste jaren ook bij de Zwarte Cross zoveel mensen en die zien motorsport. Dus ik bedoel, maar er zijn altijd mensen die denken, hey, dat is een mooie sport, dat wil ik ook beoefenen je ziet wel echt dat eh, ja, mensen eh, die wat op leeftijd zijn, wat meer eh, zijn gaan crossen. En dat denk ik dat toe te schrijven is aan de Zwarte Cross. Of de toename in ledenaantallen ook echt door de Zwarte Cross komt, is niet duidelijk. Crossverenigingen denken dat mensen het ook leuk vinden vanwege bekende rijders als Jeffrey Herlings. Het weer, het blijft lang warm vanavond. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Morgen eerst veel bewolking, later meer zon en 22 tot 29 graden verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurt een ongeluk bij de Wijkertunnel.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 Cool town in the city, dressed all fine so pretty. Cool cat looking for a kitty. Got her looking every corner of the city. Turn around, I'm whizzing on the bus, stop running up the stairs, got a mention on the rooftop. When the night is a different world, go out and find a girl. Come on, come on, you dance alright. Despite the heat, it'll be alright. And hey, don't you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city in the summer, in the city, in the summer, in the city, in the summer. welkom bij twee uur van ZFM Jazz. Ik was iets te vroeg, maar ik zag dat er nog een stukje achteraan kwam. Dit is natuurlijk een heel bekend nummer, Summer in the City. Ook in allerlei jazz-uitvoeringen van eh, onder andere Quincy Jones. En, nou, te veel om op te noemen, maar dit was natuurlijk de onvergetelijke Joe Jackson... die ooit een concert in New York begon met dit nummer. En ik denk dat was wel toepasselijk voor deze uitzending. Het is tenslotte zomer. En zomer in de stad, zomer in Zandvoort. Nou, dat zou je vandaag nog niet zeggen. Het is nog licht bewolkt. Ik heb de goede hoop dat het nog wat gaat opklaren. Ik heb het gevoel dat de zon er toch probeert doorheen te prikken. Dus wie weet wordt het toch een mooie zomerdag hier in Zandvoort. Je luistert naar ZFM, samenstelling presentatie Alco Beuving. En we hebben allerlei zomerse muziek klaargezet. Nieuwe muziek, oude muziek. Van alles wat een mix. En de volgende die ik ga draaien is een, van een nieuwe cd van Gerald Clayton. En dat is een nummertje, ik moet even kijken dat, hoe dat heet. Gerald Clayton, eh, Bells Onzend heet de cd. En dit nummer heet Dead Roy. Gerald Clayton was dat, eh, pianist, eh, componist... en eh, van zijn nieuwe cd Bells on Sand. En dit was, het, ik vond het een vrij nummer, Dead Roy. ook nieuw is een Nederlandse zangeres. En haar naam is... Jessica de Boer. Een cd is uitgebracht 2022. Het is een debuutalbum. En het is een album met eh, kleurrijke, melodieuze, lichte jazz. Met een vleugje wereldmuziek zit erin. Eh, ze heeft een echte voorliefde voor eh, jazz. En het... ja, het album cirkelt om het ontpoppen, opgroeien, vertrouwen en verlangen. De boer zingt over de wereld om haar heen. Dus een mooie cd. En eh, van Jessica de Boer het nummertje Oak Tree. Jessica de Boer. Ah. have no mouth but seem to speak silent words, a babbling creek. You have no eyes but seem to see the good and Dit kwam van een mooie cd eh, Grow van uh, Jessica de Boer. Een van de Nederlandse jazzzangeressen. Uh, volgens mij heeft ze ons in Utrecht gedaan. Fraaie cd, zeer de moeite waard. Van harte aanbevolen. Eh, tijd voor Lucas van Merwijk. Die kennen we natuurlijk als man en drummer. En, een van mijn favoriete nummers is altijd de Harlem Nocturne. En dat staat op eh, een, cd, The Soul of Spanish Harlem. Een cd'tje uit 2017. Volgens mij heeft hij ook een eh, theatertour gehad. De eh, Soul of Spanish Harlem. Lucas van Merwijk komt die. Lucas van Merwijk, The Soul, The eh, Soul of Spanish Harlem. En het nummertje Harlem Nocturne. Eh, gisteren trad Madness op, volgens mij, in eh, Amsterdam. En dat vind ik altijd leuk. Dat is ska. En ja, ik vind het toch leuk om twee ska-nummertjes te draaien. De New York Ska Jazz Ensemble. Professor Bebop. Komt van een cd'tje Low Lobo uit 1996. alleen al die titel. Professor Bebop. New York Jazz Ensemble. Jackson. Eh, dat nummertje heette Back's Groove. Dacht ik dat ik... Uh, Jackson, Back's Groove. En het komt van de LP The Wizard of the Vibes. En dat is alweer uit 1952. Eh, maar eh, vrolijke muziek. En dat is natuurlijk wel het doel van deze uitzending. Vrolijke muziek. Ook een beetje leuke muziek te laten horen. En het ook nog een beetje zomers getint natuurlijk. Eh, ik zei het al, stukjes ska kan nooit ontbreken. En ik heb al de, de New York Ska Ensemble gedraaid. En ik vind het de hoogste tijd voor de Melbourne Ska Orchestra. De Legion Street Meltdown Ska Orchestra Melbourne. Oh ja, er staat ook een prachtig filmpje van dit nummer op YouTube. Zeker het bekijken waard. Mooi grafisch vormgegeven. That's the plan. de Melbourne Ska Orchestra. Eh, dat is eh, echt heel leuk. Bekijk de filmpjes, kan aanraden. Eh, in de zomer is het ook wel eens gebruikelijk om korn on de kop te eten. Dat is ja, gewoon een, een maiskolf met boter en suiker. Natuurlijk wel gekookt en dat is lekker. En dat vind ik ook altijd bij de zomer horen. Vandaar dat ik twee nummertjes heb. Korn on de kop. Het ene komt van een cd van Angela Verbrugge. En eh, die, ze had eerst een cd, The Night We Couldn't, Stay, eh, eh, We Couldn't Say Goodbye. Dat was een cd in 2019. Maar onlangs heeft ze Love for Connoisseurs uitgebracht. En dat is ook weer een fantastische cd geworden. Ze komt uit... Victoria, British Columbia. En ja, mooie muziek. Ik ga me even opzoeken. En uh, dan ga ik even kijken. Corn on the Cop in de uitvoering van Angela Verbrugge. Oeh. Als ik hem zo gauw kan vinden. Ja, hier heb ik hem. Love Connoisseurs, CD 2022. The summer potluck spread looked mighty good. Set up by the churchyard near the woods. I plunked down on a hay bale to hungrily wait When a tearful fellow bounded up with a plate. Slender and tender and buttery. Hot, to see, fresh, and summery. He brought me a scrumptious corn cob on that fateful day and smart and mellow. I can't think of one nicer fellow who would bring me my very favorite summer vegetable. He saw me there waiting, anticipating, sitting on the hay by the hall. The ice cream was on from that thoughtful little thrift of corn. From the lift, from the gift of corn. silk. His skin was like milk. He'd lathered on his sunscreen quite thick. Husked and husky, I felt rather lucky to be there at the picnic. He knew it was fresh and he knew it was hot. He knew I was hungry, he knew what I thought. I found I was skewered Guess I was caught all by a cob of corn From that nifty little gift of corn From the thrifty, thoughtful gift of corn From the summer day he brought me corn Corn on the cob Ja, Angela Verbrugge van de, de prachtige nieuwe cd Love for Connoisseurs. En ze wordt daarbij geholpen door een eh, capabel bandje... bestaande uit pianist Miles Black, bassist Jody Prosnik... drummer Joel Fountain en saxofonist Dave C. Kortom, een leuk nummer van Korn on the Kop. Vind ik echt bij de zomer horen. Eh, Amerika wordt het veel eh, genuttigd, zou ik maar zeggen. En een totaal andere uitvoering is Korn on the Kop van de, de band, de eh, Riot Jazz Brass Band. Komt-ie. Korn om de kop nog een keer. Totaal anders. was natuurlijk de Riot eh, Jazz Brass Band. En eh, ja, ik vind dat eh, leuke muziek. Het is, ze komen uit Manchester en het is, de, is de moeite waard. met name die drummer. Hè. Die drummer die zit gekozen om daar een geweldige zaad bij Dit die band Dit is een dringende oproep aan iedereen die hardop zichzelf voorleest. Hardop in jezelf voorleest is de grootste fout ter wereld die lezers maken. Dat was een berichtje tussendoor. Dat zat nog in YouTube. Maar goed, eh, dan tijd voor die Zeelanders. Tijd voor Imelda May. Big Handsome Man. Imelda May, bekende zangeres, Engelse zangeres, jazz en alles. Eh, even kijken waar ik die heb neergezet. Imelda May. Kom ze. tussendoortje. Leuk. Big Handsome Man. Eh, Terry Gibbs. En uh, eens even kijken wie daar nog meer mee meedoet. Terry Gibbs en Buddy DeFranco. poppers van het eerste uur hebben ook mooie muziek gemaakt. En dat geldt ook voor dit nummertje. Terry, even kijken, is even opzoeken. Terry Gibbs en Buddy DeFranco. When the Suns Come Up. Terry Gibbs op de vibrafoon en Buddy DeFranco op de klarinet. Eh, eh, ja, dat klinkt toch altijd, blijft leuk klinken natuurlijk, deze muziek. Eh, tijd voor wat anders. Tijd voor, eens even kijken wat we nog kunnen draaien in deze korte periode tot aan de klok van 12. Ik zie nog staan dat ik heb meegenomen iets van, even kijken, wat heb ik hier staan? Oh ja, klein stukje wat wel leuk is. Rick Brown, My Little Drum. Ja, je hebt geluisterd naar ZFM eh, Jazz. En eh, de samenstelling, presentatie, Beu. We hebben van alles gedraaid. We hebben eh, nieuw gedraaid, we hebben oud gedraaid. We hebben natuurlijk ook wat ska gedraaid. En ja, ik hoop dat je het leuk vond. Ik had nog een aantal nummers. Daar zijn we niet eens naartoe gekomen. Bewaren we voor de volgende keer. En we gaan eruit met Bad Heart. Die lang geleden ooit op Noordzee Jazz Festival stond. En volgens mij binnenkort in Nederland optreedt. En zeker in november in Amsterdam. Beth Hart en eh, Joe Bonamassa. I'll take care of you. Love and Radio samenstelling presentatie Auke B. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik eh, hoop dat je een hele goede zomer gaat krijgen. Met veel plezier, veel mooi weer. En natuurlijk genieten hier op het strand in Zandvoort. Misschien ga je ook wel heel ver weg. Ik wens je echt een hele goede vakantie.